Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het schietdrama in Rotterdam vorig jaar had niet voorkomen kunnen worden. De hulpverleners hadden schutter Fouad El al wel op de radar... maar konden ook niet weten dat het zo mis zou gaan... omdat hij tegen hen niet eerlijk was. Volgens onderzoekers ging Fouad El berekenend te werk. Hij schoot vorig jaar zijn buurvrouw en haar dochter dood. Later doodde hij ook zijn docent in het Erasmus ziekenhuis. Een vastzittende lift of een lekkende kraan kun je de komende dagen maar beter niet hebben... want vanaf vandaag begint een landelijke staking in de metaal- en technieksector. Al maanden lukt het werkgevers en de vakbond niet om het eens te worden over een nieuwe CAO. Volgens de vakbond gaan we dus al direct iets merken van deze staking. Als we kijken naar bouwprojecten, die gaan vertraging oplopen. Als we kijken naar, eh, als je een storing zou hebben met de, met de airco, met de koeling of verwarming... Ja, dan zul je toch moeten wachten tot na het weekend. De vakbond wil dat er meer loon bij komt en dat de stagevergoeding omhoog gaat. Vanaf maandag wordt het werk weer opgepakt. En tijdens de volgende EK-wedstrijd moeten we tegen Roemenië. Volgens onze collega's van Studio Voetbal moeten de Oranje Mannen echt een tandje bijzetten en die pot niet onderschatten. Ik heb de tweede wedstrijd eh, eh, tegen de Belgen gezien. En dat, daar vond ik ze echt, echt goed tegen spelen. tegen een betere tegenstander. Dus daar maakten ze echt wel gebruik eh, van de ruimte. En kregen echt een aantal echt goede kansen. Terwijl dat de Belgen ook in die wedstrijd goed speelden. De wedstrijd is komende dinsdag om 6 uur. En na 72 keer groots met een zachte G... heeft Guus Meeuwis gisteravond de lichten van het Philipsstadion in Eindhoven uitgedaan. 17 jaar lang, coronajaar 2020 uitgesloten, stond hij daar op het podium. En hij gaat nu wat anders doen. zit erop. Heerlijke laatste show was het. Ja, fantastisch. Ehm, nou, ik heb echt genoten. Ik kan niet anders zeggen. Meeuwis heeft met de concerten een wereldrecord te pakken. Nog nooit heeft een soloartiest op één plek zo vaak voor meer dan 10.000 mensen opgetreden. Maar of er echt nooit meer een concertreeks komt... Als ze mij een beetje kennen, dan mogen ze wel het vertrouwen dat er ooit nog wel eens een keer iets terugkomt wat altijd terugkomt is het weer. Opnieuw een zomerse dag met af en toe wat wolkjes en in het binnenland kans op een lokale bui. Maar vooral blauwe luchten en veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het verkeer langzaam... tussen Heemskerk en Knoop Velzen, 3 kilometer.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 Shine your light like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? But it hurt you when it looked so good bird is flown really not fair of me, but my heart's seen too much action.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 Medewerkers van online bank Bunk kunnen eenvoudig de bankgegevens van familie, vrienden en collega's bekijken. En dat heeft geleid tot misbruik, blijkt uit onderzoek van NRC. Zo bekeken medewerker de rekeningen van collega's om te zien hoeveel zij verdienen. Bas en Adriaan zijn ereburgers van Vlaardingen geworden. Ze kregen uit handen van de burgemeester de Vlaardingse stadspenning. Die vond het leuk dat de tv-shows zich vaak afspeelden op herkenbare plekken in Vlaardingen. Het weer, een zonnige dag met later op de dag meer bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden.